Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. In de VS is de noodtoestand afgekondigd vanwege de coronacrisis. Met het besluit kan er meer geld worden vrijgemaakt voor de aanpak van dat virus. Het bedrag zou kunnen oplopen tot 50 miljard dollar. President Trump heeft de ziekenhuizen in de VS gevraagd hun noodplannen in werking te stellen. Hij verwacht dat er vanaf volgende week zo'n half miljoen extra coronatests beschikbaar zullen zijn. In de VS zijn er op dit moment 1900 geregistreerde coronagevallen. 41 mensen zijn aan het virus overleden. KLM schrapt per direct 1500 tot 2000 voltijdbanen. Ook wil KLM werktijdverkorting aanvragen voor alle 35.000 medewerkers, zowel vliegend als grondpersoneel. Ze gaan dan vanaf april 30% minder werken. KLM is zwaar getroffen door de uitbraak van het coronavirus... omdat steeds meer landen hun grenzen sluiten voor internationale reizigers. De komende maanden is 25 tot 40 procent van de vluchten geschrapt. Suriname heeft het luchtruim gesloten om te voorkomen dat er meer mensen met het coronavirus het land binnenkomen. In het land is de eerste besmetting gemeld. Het gaat om iemand die woensdag met het vliegtuig vanuit Nederland in Suriname aankwam. De patiënt was in Rotterdam en Delft geweest en wordt nu thuis verpleegd. De Surinaamse regering heeft verder bijeenkomsten met meer dan 100 mensen verboden. Bill Gates stapt uit de raad van bestuur van softwaregigant Microsoft. Het bedrijf dat hij in 1975 met Weiland Paul Allen heeft opgericht. In 2008 legde hij de dagelijkse leiding van het bedrijf al neer... en kreeg hij een toezichthoudende rol in de Raad van Bestuur. Gates blijft wel als adviseur verbonden aan Microsoft. De miljardair wil meer tijd besteden aan liefdadigheid. Hij runt samen met zijn vrouw een van de grootste liefdadigheidsorganisaties van de wereld... de Bill en Melinda Gates Foundation. Onlangs trok de stichting tientallen miljoenen uit voor de bestrijding van het coronavirus. Het weer, brede opklaringen en fris met landinwaarts lichte vorst. Overdag eerst zonnige periode, smiddags meer bewolking en lokaal een lichte bui. Het wordt rond de 11 graden en er waait een matige zuidelijke wind. Zondag droog en wat zon bij 12 tot 15 graden.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 Hi, Radio 1. This is Peggy Gould. This is Fortet. Hi, this is Cal Cox. An essential mix in the cloud where we can dance and sing out loud. Raise your hands in the air and let's do a mic check. Make some noise! I must have went to house heaven because nothing's that divine. Essential. Radio 1's Essential Mix. Hi, I'm Pete Tong, welcoming you to this week's Essential Mix, where I'm very happy to say that making his way back into our legendary DJ booth this week is Mr. Joel Zimmerman aka Dead Mouse. We're catching him at a busy time. He's been frantic during the first part of 2019. He's just dropped some new music via the Mousefelt Level 3 EP. He's also scored his first movie soundtrack for the Netflix film Polar. And he's been busy getting his new Cube 3.0 live show ready in time for Ultra in Miami next weekend. And despite all that, he's found the time to deliver a brand new two hour essential Mix exclusively for your ears. So here we go with hour one focusing on his test pilot alias, and hour two all about the classic sound of Dead Mouse. Los mejores DJs del mundo. As we move together, as we move together as one. favorite mix show.